NOS Nieuws van 1 uur. De school Het Geider in Amsterdam heeft in 2012 maandenlang geweigerd aangifte te doen tegen een docent die werd verdacht van seksueel misbruik. Volgens het NRC wilde de school de zaak intern en volgens de Joodse wet afhandelen. Pas na druk van de minister van Onderwijs deed de school aangifte. De leerkracht wordt verdacht van ontucht met minstens vijf leerlingen tussen de 6 en 13 jaar. Volgende maand staat hij voor de rechter. De premier van Slowakije beschuldigt president Kiska van het destabiliseren van het land. Kiska riep de regering op om grote veranderingen door te voeren of anders verkiezingen uit te schrijven. Volgens premier Fico gaat Kiska zijn boekje te buiten. Aanleiding voor de oproep is de moord op een onderzoeksjournalist... die onderzocht fraude met Europese subsidies door hoge ambtenaren. Ook onderzocht hij banden tussen topadviseurs van premier Fico en de Italiaanse maffia. Een Rus die vroeger voor de Brits spioneerde is mogelijk vergiftigd. Gisteren kwam hij bij het winkelen met zijn vrouw in aanraking met een erg giftige stof. De twee liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis in Salisbury in het zuiden van Engeland. Over de giftige stof is niets bekendgemaakt. Sommige Britse media spreken over fentanyl, een extreem sterke pijnstiller. De Rus is volgens de BBC Sergej Skripal. In de jaren 90 speelde hij namen van Russisch geheim agenten door aan de Britse geheime dienst. Martin Garrix is dit jaar de grote winnaar bij de Buma Awards, de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Garrix, wiens echte naam Martijn Garretsen is, won onder meer in de categorie Nationaal voor het meest gedraaide en best verkochte nummer, met zijn hit Care to Be Lonely. Naast wereldberoemde Nederlandse DJ's zoals Martin Garrix en Armin van Buren vielen ook Ronnie Flex, Boef en Leeuw Kleine in de prijzen. Het weer vannacht droog en opklaringen, alleen in het noordoosten gaat het licht vriezen, daardoor kan het lokaal glad zijn.